Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er kan een volgende stap worden gezet in het vormen van een nieuw kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB. Dat zei informateur Putters na de gesprekken tussen de vier formerende partijen. De partijleiders spraken twee dagen op een landgoed in Hilversum. Putters heeft het over goede en intensieve gesprekken. Donderdag presenteert hij zijn verslag. President Biden heeft genoeg afgevaardigden gewonnen bij de voorverkiezingen in Georgia... om de presidentskandidaat te worden bij de Democraten. Dat melden Amerikaanse media. Biden neemt het in november waarschijnlijk op tegen voormalig president Donald Trump. Hij wordt zo goed als zeker de republikeinse kandidaat. Vier schepen van het Amerikaanse leger zijn vandaag vertrokken richting de Gazastrook. Ze zijn beladen met bouwmateriaal dat bedoeld is voor de aanleg van een drijvende haven voor de kust van Gaza. Schepen kunnen daar dan hulpgoederen afleveren. Volgens het Pentagon genoeg om alle bewoners van het gebied dagelijks van een maaltijd te voorzien. Die goederen wil het leger over een 550 meter lange drijvende tweebaansweg aan land brengen. De reis naar Gaza kan volgens persbureau AP een maand gaan duren. In Duitsland is een Nederlandse militair om het leven gekomen. Volgens Defensie raakte de officier zwaar gewond tijdens een oefening met een infanteriegevechtsvoertuig. Een andere militair raakte licht gewond. Wat er precies is misgegaan is niet bekend. Arsenal is na verlenging en penalties door in de Champions League ten koste van Porto. Na 90 minuten stond het 1-0 voor Arsenal. In de heenwedstrijd drie weken geleden werd het 1-0 voor Porto. Het is voor het eerst in 14 jaar tijd dat Arsenal het tot de kwartfinales van de Champions League schopt. Barcelona won met 3-1 van Napoli en is ook door naar de kwartfinales.